10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De rechtspopulistische partij Alternatieve voor Duitsland heeft partijprominent Alexander Gauland en Europarlementariër Jörg Moiten gekozen als nieuw leidersduo. De verkiezing van Moiten werd verwacht, de benoeming van Gauland is juist verrassend. Gauland was een van de lijsttrekkers van de AFD bij de Bondsdagverkiezingen. En in de campagne viel hij op door de uitspraak dat Duitsers het recht hebben om trots te zijn op de prestaties van Duitse soldaten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Daar volgde een storm van kritiek op. Gaulands verkiezing betekent dat de partij nog verder opschuift naar rechts. De AFD is in grootte de derde partij in de Bondsdag, maar wordt door de andere partijen uitgesloten als regeringspartner, onder meer vanwege haar standpunten over de islam en immigratie. In grote delen van het land moeten weggebruikers rekening houden met gladheid door ijzel en natte sneeuw. Het KNMI geeft voor het midden en oosten van het land code geel af. Vooral op bruggen en viaducten is de kans op gladheid groot. Vanavond en vannacht kan die gladheid zich verder uitbreiden en het kan tot morgenochtend duren voordat de neerslag in het zuidoosten overgaat in regen. In zijn woonplaats Den Haag is de dichter en schrijver Jaap Harten overleden. Het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag, waar hij jarenlang werkte, heeft zijn overlijden bekendgemaakt. Hartens bekendste werk is de documentaire roman De Getatoeëerde Lorelei uit 1968. Daarin identificeert Harten zich met joden, homoseksuelen, travestieten en anderen... voor wie in nazi-Duitsland geen plaats meer was. Jaap Harten is 87 jaar geworden. Het weer, regen en in het oosten en zuidoosten vanavond kans op natte sneeuw. En ook op sneeuw en ook op ijzel. Het KNMI geeft voor grote delen van het land code geel af. Later vannacht gaat de neerslag het eerst in het westen over in regen. Daar stijgt de temperatuur mogelijk boven nul. In de rest van het land kan dat tot morgenochtend duren.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 We run game forever. and Never say never. Throw money on my back, cause I can spin it better. Straight to the letter. Duplicate cheddar, pop shorty hip. Then keep on stepping. Level with the grip, keep a loop to my lip. And make sure white boys can dance to my shoes. You can dance, I can do you Take a break for a while, but I'm back right now. This time straight to the party. You don't know, you better ask somebody. Let the music play all night. Make the people feel alright. Make the people hot, make the people rock. Cause when you start, you just don't stop. We run game forever. Never say never. Throw money on my back, cause I can spin it better. Straight to the letter. Duplicate cheddar pop, show the hip. They keep on slipping. Never with the grip, keep a little to my lip. And make sure white boys can dance. Give me shit. Give me shit. All night give a shit. All right. Back together once again. <laughs> Global House Vibes with DJ Malzo. It's your boy, Crazy. crazy, crazy, crazy yeah. What's up, baby? by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. DJ Malzo.